Van 7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Lionel Messi stopt als speler voor het nationale elftal van Argentinië. Dat maakte de voetballer bekend na de finale van de Copa America. Argentinië verloor die van Chili. Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond het nog 0-0. De strafschoppenserie werd vervolgens gewonnen door Chili. Messi, die de eerste penalty nam voor Argentinië, miste. Het was na het WK in 2014 en de Copa America vorig jaar de derde finale die hij met de Argentijnen verloor. Messi speelde 113 keer voor zijn land en scoorde 55 keer. Voor een absolute meerderheid. De sociaal-democratische PSOE blijft de tweede partij en de linkse partij Podemos eindigde als derde. De stembusgang was nodig omdat er na de vorige verkiezingen, een half jaar geleden, geen coalitie kon worden gevormd. Premier Rajoy heeft de overwinning in Spanje opgeëist en vindt dat hij nu het recht heeft om te regeren. Bij zelfmoordaanslagen in het oosten van Libanon zijn zeker zes doden gevallen, meldt het tv-station van Hezbollah. Dertien mensen raakten gewond. In het plaatsje K bliezen enkele mensen zich op tussen een groep dorpelingen. Het aantal daders is onbekend. K ligt in het noordoosten van Libanon, op enkele kilometers van de grens met Syrië. Het nablussen van de brand in de meren gaat waarschijnlijk de hele dag duren. De brand ontstond gisteravond rond half negen in een grote loods met koelcellen waar fruit was opgeslagen. Rond half twee vannacht meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was, maar een uur later leidde het vuur toch weer op. Er zijn volgens de brandweer nu geen vlammen meer, maar omdat er veel koelcellen en pellets in de loods staan is het nablussen lastig. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Mensen in Utrecht-West kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het weer, eerst veel bewolking met wat regen. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad gaat het langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude.